Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide in de buurt van Berlijn... komen voorlopig geen auto's van de band. Vanwege brandstichting in een elektriciteitsmast is er geen stroom... en ligt de productie tot eind volgende week stil. De schade loopt volgens het bedrijf in de honderden miljoenen euro's. 12.500 medewerkers zitten thuis. De elektriciteitsmast werd gisterochtend in brand gestoken... door linksextremistische activisten... In het omliggende gebied hebben huishoudens en zorginstellingen inmiddels weer elektriciteit. Duitsland roept Israël met klem op geen nieuwe woningen voor kolonisten te bouwen op de westelijke Jordaanoever. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt zo het volkenrecht ernstig geschonden. Ook zou een twee-staten-oplossing verder uit het zicht raken. Daarmee wordt de oprichting van een Palestijnse staat bedoeld naast de Israëlische. Een deel daarvan zou op de westelijke Jordaanoever moeten liggen en een deel in Gaza. Israël maakte vandaag bekend dat de nieuwbouw op de Jordaanoever doorgaat. Er komen bijna 3400 woningen bij. Nog nooit zijn er op migratieroutes zoveel mensen om het leven gekomen als vorig jaar. Het waren er ruim 8500, maar waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen hoger, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Meer dan de helft van de slachtoffers kwam om door verdrinking, bijvoorbeeld bij een oversteek met een boot. De IOM spreekt van een verschrikkelijke menselijke tragedie. De meeste slachtoffers vielen op routes over de Middellandse Zee. De moeder van het kind dat vanmiddag dood werd gevonden in een huis in Boekel is ook overleden. De vrouw van 42 kwam om het leven bij een verkeersongeluk in Wilbertoord in de buurt van Boekel. Ze botste daar op een vrachtwagen. Daarna vond de politie in haar huis haar kinderen van 10 en 12. Een van de kinderen was overleden, het andere kind is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.